Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er gebeurt niet genoeg tegen moderne slavernij. Volgens de Algemene Rekenkamer worden er in Nederland nog steeds werkende mensen uitgebuit. Dat zijn schrijnende gevallen. Nou, een van de voorbeelden die we noemen is uh, iemand die eh, moet werken in een Chinees eh, restaurantje. Uh, ja, 11 uur per dag moet werken, gedwongen, ver onder het minimumloon. op een matras boven het restaurant moet slapen. Kan ook zijn dat iemand zijn paspoort heeft moeten inleveren of inderdaad met een mooi verhaal naar Nederland is gelokt. De afgelopen tijd is er extra geld gekomen voor de arbeidsinspectie om aan dit soort gevallen wat te doen. Maar inspecteurs vinden het vaak lastig om uitbuiting te herkennen en de slachtoffers slachtoffers zelf durven vaak niks te zeggen. Opnieuw brand bij een basisschool in Os in Brabant. Het is al de derde school in korte tijd die in brand staat. De politie denkt dat het vuur is aangestoken en vraagt mensen die iets gezien hebben zich te melden. Douwe Bob gaat zijn band en crew compenseren. Het hele team stapte gisteren op nadat de zanger plotseling besloot zijn tour te annuleren. De reden, hij wil dat iedereen bij zijn concerten kan zijn, met of zonder coronapas. Nou, Bob had meer dan 25 concerten gepland staan. Het is nog niet duidelijk of die ingehaald worden of dat mensen hun geld terugkrijgen. En de lava uit de vulkaan op La Palma stroomt inmiddels de zee in. Het zorgt voor enorme rookwolken die giftig kunnen zijn, vertelt correspondent Rob Zoutberg, die op het Spaanse eiland is. Het vrees is wel dat er een chemische reactie ontstaat en dat er ook chloor vrijkomt, bijvoorbeeld. Zou kunnen. Eh, daarom is er toch ook grote zorgen over wat daar nou precies vrijkomt. Dat zijn ze nu aan het meten. enige wat gunstig is, het waait behoorlijk op dit moment en de wind gaat wel van de kust af. Dus dat is in zekere zin wel goed nieuws. De afgelopen dagen werd een deel van de westkust van het eiland al geëvacueerd. Voor de zekerheid zijn mensen aan de andere kant van het eiland opgeroepen binnen te blijven en hun ramen en deuren te sluiten. Het weer, veel regen en wind vandaag. In het noorden is het het natst en daar kan het ook het hardst waaien. Herfst dus, en dat merk je ook aan de temperatuur. Een graad of 14. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Arnold Broekhuis van de ANWB. Files met enige vertraging staan er op de A4 Den Haag richting Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer 5 kilometer.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 Emily Harris staat klaar om Together Again voor het voetlicht te brengen. Triple Play. In dit programma ook aandacht voor de klassiekers. of a blanket on the ground. Remember back when love first found us? We'd go slipping out of town. And we'd love beneath the moon. excited. We used so good. It feels so good, it's frightening we shy. together Drukwerk is in 1978 opgericht. Het begon met protestsongs tegen de sluiting van jeugdhonk in Amsterdam-Noord, atoomenergie en ondersteuning van krakers. Daarnaast bezingen ze de liefde op een eigen manier, zoals in de hit Je loog tegen mij. Ook Marianneke en Schijn lichtje op mij zijn typische drukwerkliedjes. was kapot. meer in de kast. En je zei, ik kan niets voor je doen. Ah, nu heb je dan zelfs je ringen verpatst. En kom mij vragen op hoe. Je bent zeker vergeten van toen. Je loog tegen mij, alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht helemaal blind. Dat was zes, wat denk je dat je aan kan? Zes, schat, je bent heel kou. Toen ik thuis kwam, was er geen plaats meer in je bed. Je zei, ach, slap jij uit de bank? Nu heb je je vriend uit je kamer gezet. En mix je mijn lievelingsdrank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. Bekijk het bak. alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal verliefd was. Zeg, gaat denk je dat je man kan? Dus zeg, schat, je bent heel wat van plan Je loog tegen mij alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal verliefd was. is. Ga denk je dat je man je bent heel wat van plannen. Van plannen, van plannen. Wat ben je nou van plan? de brandweer uit, trekt gillend door de stad. Het is een middelgroot sokken zijn zo ongelijk, je weet niet wat je ziet. Een zakdoek met een gat erin, dat noemt ze snel een blouse. Maar Janneke is een lieve meid, ze is gewoon een snoes. Want er lekker vrije kan. Wel, dat heeft ze mij geleerd. wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old same. je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je frek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is... maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let the midnight special shine a light on me. de nostalgie van afdruipt. Bij disco draaide alles om dansen, als het even kon met wijde pijpen en afrokapsels. Want die waren in de jaren 70 van de vorige eeuw razend populair. Disco Inferno, Dancing Queen en I Will Survive zijn typische voorbeelden van dit genre. De liefhebbers kennen ze allemaal. Voor hen die het nog niet weten, de bijbehorende namen. De Tramps, ABBA en Gloria Gaynor. van toen. Met de cover of The Rolling Stone werd de draak gestoken met het idee dat de muzikant pas succesvol is als hij op de voorkant van het toonaangevende muziekblad Rolling Stone stond. Uiteindelijk kwam Dr. Hoek on the cover of The Rolling Stone. Weliswaar als karikature, maar toch. Sylvia's Mother werd een wereldhit voor Dr. Hoek. In 1982 werd Baby Makes Blue Jeans Talk het laatste grote succes van Dr. Hoek. <laughs> Oh, I don't believe it. That, that, uh, Don't touch me. Hey Ray, hey Sugar, tell them who we are. Well, we're big rock singers, we got golden fingers, and we're loved everywhere we go. That sounds like us. We sing about beauty and we sing about truth at $10,000 a show. Right. all kind of pills that give us all kind of thrills, but the thrill we never know is the thrill that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see my picture on the cover? Stone. jeans. I got my poor old gray-haired daddy driving my limousine. Now it's all designed to blow our minds, but our minds won't really be blown. Not the blow that'll get you when you get your picture on the cover of the Rolling Stone. Rolling Stone. Wanna see our we do anything we say. We got a genuine Indian guru. He's teaching us a better way. We got all the friends that money can buy, so we never have to be alone. And we keep getting richer, but we can't get our picture on the cover of the Rolling Stone.